Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De koning viert zijn verjaardag volgend jaar alsnog in Maastricht. Dat stond eigenlijk vorig jaar al op de planning, maar toen ging het hele feest vanwege corona niet door. Dit jaar vierde koning Willem-Alexander zijn verjaardag in Eindhoven. Dat was vooral een digitaal programma. En wat de plannen voor volgend jaar zijn op Koningsdag, dat is nog niet duidelijk. Meer mensen maken een prikafspraak sinds bekend werd dat je op veel plekken je QR-code moet trekken. Afgelopen week kreeg de GGD 73.000 aanvragen. De week daarvoor 72.000, zegt verslaggever Mitchell van de dat laat zien dat eh, rondom de coronapersconferentie en rondom de invoering van de coronapas... Eh, dat het aantal eh, ja, afspraken toen hoger lag. Want voordat de nieuwe maatregelen bekend waren... lag het aantal prikafspraken op rond de 50.000 per week. Een winkeldief moet twee jaar de cel in. Hij stopte dus zijn tas vol met zeep, koffie, shampoo en douchegel. Hij gebruikte een speciale tas waardoor de alarmpoortjes niet gingen piepen. De man had al een flink strafblad en is niet van plan zijn leven te beteren. Hij noemt de celstraf het risico van het vak. Slachtoffers van R. Kelly zijn blij met het juryoordeel van gisteren. De R&B-zanger werd na een megaproces schuldig bevonden aan seksuele uitbuiting, ontvoering, mensenhandel en afpersing. Je wordt de officier van justitie. Today's guilty verdict forever brands R. Kelly as a predator who used his fame and fortune to prey on the young, the vulnerable and the voiceless. To the victims in this case, your voices were heard and justice was finally served. R. Kelly kan tientallen jaren gevangenisstraf krijgen. Daar horen we volgend jaar meer over. Het weer. Best wat zon. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen neemt de wind toe. Aan de kust kan het stormachtig worden met zware windstoten. Kan ook wat regen vallen. En het is nog maar een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Amsterdam-Sloten en Roelevarensveen rijdt het langzaam over 18 kilometer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 eh, richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 温。 you mad.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 anymore. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vaccinatieafspraken blijft duidelijk hoger... dan voor de bekendmaking van de nieuwe coronamaatregelen... waaronder de coronapas, blijkt uit cijfers van de GGD. Afgelopen week maakten ruim 73.000 mensen een afspraak... duizend meer dan een week eerder. De Nederlandse economie is de coronacrisis vergeleken met andere eurolanden goed doorgekomen. Dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds in zijn landenrapport. De economie was voor corona robuust en door de steunmaatregelen en de goede digitalisering verliep de recessie mild. En Koningsdag wordt volgend jaar in Maastricht gehouden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Limburgse hoofdstad stond eigenlijk vorig jaar al op het programma, maar door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan. Het weer, morgenochtend overal regen. Vooral in het noordwesten wordt veel neerslag verwacht. Later ook af en toe zon. Het wordt morgen 15 graden. somewhere nobody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 extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo.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 you ever tried to hard to be someone hoofdletterzet van Zon, que te lleve ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM 106.9 FM.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 Ik wou dat ik je simpel zeggen kan.